Kees Groot met het NOS-journaal. Kinderen die iets gestolen hebben belanden steeds vaker in de cel op het politiebureau. Kinderrechtenorganisaties en jeugdrechtsadvocaten vinden dat onwenselijk en pleiten voor een kindvriendelijker aanpak. Zeker als het de eerste keer is. Van de wet mogen kinderen vanaf 12 jaar 9 uur vastgehouden worden voor verhoor. Volgens de organisaties is dat in strijd met de kinderrechten en kan het traumatisch zijn voor het kind. Ze zeggen dat de politie naar schatting honderden keren per jaar een minderjarige vastzet. Op sociale media in Duitsland is ophef ontstaan over een opmerking van de minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer. Hij zei gisteren verheugd en met een glimlach dat uitgerekend op zijn 69ste verjaardag 69 mensen naar Afghanistan waren teruggestuurd. Vooral nu blijkt dat een van de uitgezette Afghanen kort na zijn terugkeer zelfmoord heeft gepleegd, wordt fel gereageerd. Hier en daar klinkt de roep om Seehovers aftreden. De minister voert in de coalitie met zusterpartij CDU van bondskanselier Merkel een felle strijd over het migratiebeleid. De man die in december de ruit insloeg van een kosher restaurant in Amsterdam is veroordeeld tot zes weken cel, de straf die hij al heeft uitgezeten in voorarrest. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen en begeleid wonen en mag hij niet in de buurt van het restaurant komen. De Palestijnse vluchteling uit Syrië was boos omdat president Trump de ambassade in Israël ging verplaatsen naar Jeruzalem. Roger Federer is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van Wimbledon. De titelverdediger verloor na een 2-0 voorsprong in sets met 3-2 van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Novak Djokovic heeft voor de achtste keer in zijn carrière de halve finale op Wimbledon bereikt. Hij won in vier sets van de Japanner Kei Nishikori.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 Dit keer vertolkt door de Mercy Beats. I love you, yes I do. Eh, welkom luisteraars bij weer twee uur lang eh, de heerlijke, rustige muziek. Uh, ballads noemen ze dat. Easy listening music noemen ze het ook wel. En ik ga het samen doen met Orno Hulshoff. Die is er nog niet, maar die komt er zo aan. Heeft hij me zojuist telefonisch medegedeeld. Zat nog even in de traffic, hè, in het verkeer. Kan allemaal verkeren hè, in je leven. We gaan genieten van Smokey. En eh, die heeft het erover dat je soms eh, een beetje verwakt bent...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 Lay back in the arms of someone you love. of someone lay back in the arms of someone you love. there's nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone, you give in to the charms of someone.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 Hoe de fuck is Alice? Wordt ook wel gezegd. Maar nou legt hij zomaar in de armen van iemand anders. Ja, iemand anders van iemand. Lay back in the arms of someone ja, kan heel knus zijn, toch? Daar bent u het 100% eh, mee eens, denk ik. Volendammers en hun muzikale talent. We kennen er zoveel. Jan Smit, de drie J's. Maar ik ga verder terug in de tijd. Dan heb ik het natuurlijk over de Cats en Piet Veerman. Een man die toch wel een hele goede stem heeft. Ja, ah, trouwens, veel Volendammers hebben dat. En die zijn ook eh, heel succesvol geworden de afgelopen jaren, zeg maar. Ehm, en eh, Piet Veerman die heeft ook een, een cd gemaakt... Met allemaal eh, hits van anderen, hè? dus allemaal covers. Waaronder If I Said You Had A Beautiful Body. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I você if I said you have prachtig stemgeluid eh, van eh, Piet Veerman. Onze Volendamse cat, om het zo maar eens te noemen. Eh, hij zingt allemaal mooie covers op, de, op dit album. En de moeite waard. Ik weet niet of het album nog te koop is. Maar als u geabonneerd bent op Spotify... Nou, dan kunt u al die mooie muziek kunt u gewoon beluisteren. evenals het volgende nummer. En dat wordt dan gezongen door de groep America. En het, is, het nummer heet Sailing to Philadelphia. Ik meen dat Bruce Springsteen of Sting dat ook heeft opgenomen. Sting dacht ik, ja. Misschien wel allebei eigenlijk. Dat zou ik me goed kunnen. dit is een groep die, eh, die je veel te weinig hoort. Dat is fantastisch, maar luister we zelf maar U bent het vast met me eens. my addiction. I am a Geordie boy.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 U kent ze natuurlijk van, de, het beroemde nummer eh, A Horse With No Name. Eh, want daar zijn ze ook heel bekend mee geworden, zeg maar. Dit was Sailing to Philadelphia. We gaan even naar onze vriend Hans Vermeulen. Helaas ook alweer niet onder ons. Ook overleden plotseling in Thailand waar hij woonde. En hij laat ons een kus en een knuffel na. Nee, dat is hem niet. Dat is uh, een ander liedje van Hans van Meulen. Maar de kus in de knuffel komt er nu aan.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 toen Hans Vermeulen met zijn Sandy Coast zomaar te beluisteren was... voor, eh, nou, ik geloof een uh, Riksdaalder entree in Scheveningen. en, ik weet niet meer precies hoe de club heette. Nou, in ieder geval in Scheveningen aan, aan de kust ergens zo'n club waar je dus voor 2,50 naar binnen mocht. En dan stond Hans Vermeulen gewoon met zijn Sandy Coast. Ook allemaal oude liedjes van de, van de Ivy League te zingen, zoals Tossing and Turning. Ik, eh, ik, was groot fan van die man en eh, hij heeft een hele warme stem. En dit nummer, eh, Kussen en Knuffel, is oorspronkelijk een Engelstalig liedje. Wordt gezongen door Bob Carlyle en dan heet het Butterfly Kisses. Vlinders in je buik, zeg maar. De volgende is van David Gates. En die draai ik, die draai ik speciaal voor Gerry Rutte, want die is daar, die staat fan van. Niet Aubrey, Aubrey wat ik vorige week draaide. Aubrey, maar ook een andere mooie naam van een dame en die heet Anne. David Gates. zou eh, heel graag willen dat er eh, veel meer van dit soort muziek ook vandaag zou worden gemaakt, zeg maar, opgenomen. Want eh, dat mis ik een beetje, dat sfeertje zo van, van de jaren 70. David Gates met het prachtige liedje En. En hij was natuurlijk de liedzanger van Brad en had gehit daarmee. It don't matter to me en Lost Without Your Love. Wat er op de Nijs later nog heeft gecoverd in het Nederlands. Allemaal hele mooie liedjes. Maar dat geldt ook voor meneer Brian Adams... En eh, ja, die uh, waant zich in de, in de hemel, in heaven. Ook later eh, bezongen door onze eigen Do, zeg maar. Want die heeft dat liedje ook opgenomen. En waarom draai ik dat nou vanavond? Ik was, ik was vanmiddag in Alkmaar, luisteraars. En dan heb ik 200 traptreden naar boven geklommen, naar de hemel. want zo was de leus daar in het, bij de grote kerk in Alkmaar. Uh, uh, de trap naar de hemel. Nou, dat heb ik gedaan. 200 treden en eh, dan, ben je helemaal boven in de top van de kerk. Loop je om het carillon, het, torentje. Ze hebben namelijk in Alkmaar een hele grote steiger gebouwd... om, om de kerk heen, waar het publiek zeg maar, de kerk kan beklimmen. En dan kijk je zo over heel Alkmaar heen. En ook naar de hemel. Althans, dat denkt men dan. Dat klopt natuurlijk niet, want de aarde is rond... En, ja, als je nu naar boven kijkt op de plek waar je staat... dan zou je kunnen zeggen, daar is de hemel. Nee, maar over een aantal uren dan staat de aarde weer op een ander punt. Hij mhm. draait. En als je dan naar boven kijkt, ja, dan kijk je een heel andere kant de ruimte Dus de theorie van die hemel eh, waar we naar kijken als we naar boven kijken... Ja, dat klopt niet helemaal. Het liedje Heaven van Brian Adams wel. Samen met Brian Adams, luisteraars, nam ik u mee naar de hemel. Inmiddels is ook eh, mijn eh, collega eh, vanavond, collega DJ om het zo maar eens te zeggen, Onno Hulshof. Ja. Ja, gearriveerd Onno. Is dat zo hard ineens? Ja. hey, nou, blij dat je er bent. Ja. En je hebt ook vast muziek meegenomen. Je mag even rustig aan doen hoor. Nee, was dat de bedoeling? Ja, je bent... Je bent ja, muziek meenemen? Nou, oh, oh, nou. Of dat je zelf een stukje zingt, maar ook natuurlijk. Wow. <laughs> nou, dat wil je echt niet. Dat, willen de mensen niet. Nou, oké. nee. Nou, nee, ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. heb jij geen fanclub? Ik zou het niet weten. <laughs> Misschien heb ik wel een paar volgers op Facebook, maar... Daar is dan ook je alles mee gezegd. Ah, je maakt weer mooie foto's, dus ook goed, toch? Ja, ja, ja. en dat had ik net eh, even een klusje van. Ja, eh, kijk. Foto's wegbrengen. En toen zat ik zo gezellig eh, bij die mensen in de tuin. En ja. gezellig... Biertje erbij. Biertje, biertje erbij. Nog een biertje erbij. Nee, nee, nee. één biertje. één biertje. <laughs> Oh, okay. Eén corona. Ja, ja. Ik, oh. Dus die is nog lager van... oh, oké. alcoholpercentage ook. En ik dacht ineens van, hoe laat is het eigenlijk? Zegt, zegt diegene. Ik zeg, dus zo zeven uur. Zeg ik, wauw, ik had al weg moeten in De startblokken en in de nou, startblokken. Nou, goed. Je, zat, ik, je zat vlak bij huis, want eh, je, je nam de fiets, zei je? Dus, ja, ik was nou. met de, met de fiets. Nou, ik moest van de ene kant van de stad naar de, andere kant eh, ah, okay. wel fietsen. Maar het ging vlug en eh, ook het verkeer zat er al aardig mee. De stoplichten niet, zoals altijd. Dat is de wet van Murphy. Ja. Maar voor de rest ging het... <laughs> aardig in de... Ben je al zover of zeg je... Nee, nee, uh, draai jij nog maar eventjes een plaatje. Dan eh, ga ik eventjes een eh, nummer uitzoeken en dan kunnen we nog even kijken. Ben je een beetje een wilde bui? wilde bui? Ja, nee, want dan gaan we even naar Walk in the Wild zo Oh, Lou Reed. Ja, nou, dan moet ik hem wel e-, even opgestart oh. krijgen. ja, dat is allemaal weer... Was weer een ander nummer. Uh, ja, was weer een ander nummer. Maar hier komt... Nee, dat is hem ook niet. Is hem ook?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 De Walk on the Wild Side. Heb eh, klinkt niet echt als een... Eh, het is wel een rustig nummer, maar op nou kerst. ja, het past wel een beetje het, sfeertje. Daarom wordt die rond de kerst ook altijd zo gedraaid. Ja. ja. hey, Onno. Ja, ik heb, jij bent naar de Waddeneilanden geweest volgens mij. Oh, ik ben jaren altijd naar de Waddeneilanden geweest. ging ik altijd lekker fotograferen. Het kwam eigenlijk doordat ik geabonneerd was op twee tijdschriften. Mm eh, fototijdschriften, Focus en eh, Foto en Doka. En op een gegeven moment zag ik daarin een eh, reportage van iemand. Die had dus veel foto's gemaakt op de bosplaat, op de Schelling. Ja. Ik denk, ja, daar wil ik ook foto's maken natuurlijk. Mhm. Dus ehm, ik een kaart gehaald bij het VVV, opengeklapt. Ik denk, dit is de ene kant van, dit is West, dit is het uitpunt van de borstplaat. Ik denk, ik ga weer in de midden. Kwam ik uit bij de plaatsje Horen. En als eerste gewoon het pension daar eh, aangeklikt. En gebeld en een eh, kamer geboekt. Ik denk, dan zit ik goed. En ja, dan kom je op zo'n eiland. En dan kom je natuurlijk ook wel eh, met, zeker in Hoorn... met de lokale horeca in aanraking. Mm -hmm. Lekker biertje drinken. En daar was de Groene Weide. De Groene Weide is eigenaar van een bekende Terschellinger. En wel Hessel van der Kooi. En die treedt daar ook op, eh, zeg maar. Hij is muzikant. Ja. En eh, hij heeft toen het eh, café van zijn vader toen gekregen. Die heeft dat gekocht. Want hij wilde eigenlijk naar, emigreren naar Canada. Oh. Hij wilde niet houthakker worden. Oh. Maar dat vond zijn vader eigenlijk maar niks. Dus, carpenter, carpenter. ja. ja. <laughs> en toen heeft hij even, snel toch even dat café gekocht. En ja. er moest zat gebeuren. En had, had Hessel natuurlijk zijn handen vol aan. Ja. En op een gegeven moment, ja, dat café ging eh, draaien. En hij ging ook muziek maken. En ja, dat was een eh, hele happening. En het, eh, ja, als, als je als Terschellinganger daar komt... dan kan je niet eigenlijk om hem heen. En ik vind het, er zijn heel veel goede nummers. hij is ook zelfs nog bekend geworden. Want hij ging op een gegeven moment, omdat hij wel bekend werd heeft hij dus gewoon, uh, ik Ahoy eh, afgehuurd. Oh ja? Ja, ja, ja. Ook dus vol? degene die, eh, die, die, dat telefoontje van hem kreeg van... ja, ik wil Ahoy afhuren. Van, is dat klaar? Ja, maar wie bent u dan? Weet je wel. Ja. <laughs> nou, ik ben <laughs> Hessel van Terschelling. Hessel van Terschelling. Want, <laughs> zou die nou wel een beetje... Hij zegt, ik wil het toch doen. En hij heeft het ook gewoon geflikt. Hij heeft gewoon opgetreden. Ja, maar ook met een vol Ahoy? Of nou, ik weet niet hoeveel het, eh, hoe druk het is geweest. Maar, uh, alleen in de eerste rij, dat kan ook. Nou ja, <laughs> veel familie en veel uh, eh, Terschellingengangers waarschijnlijk. Of, En ook bewoners van Terschelling. en zingt meneer Hessel, zingt hij dan hij Engels of nederlands Hij zingt Engelstalig. En hij wordt trouwens, heeft hij een bijnaam? Ja. Hij is de, hoe zeg je dat nou ook alweer? de Bruce Springsteen van Terschelling. Oh, hij heeft ook wel echt een eh, zo'n zo'n eh, zo lekkere stem. Eh. een donkerbruine, een donkerbruine stem. ja, ja, ja. En ik nou. heb een nummer uitgezocht. ja. En het is het nummer van Hessel en het heet Me. ik zou zeggen, luister eventjes naar Hessel. just pass by. I'm in a hurry for another hour. Needing time that remains. Things can always be the same. It's laughing and hope. Believing just a little. van Terschelling. Nou. En eh, ja, ik, ehm, ik, deed het zo even uit mijn hoofd... van wat ik wist van dat verhaaltje, wat je van Ahoy. Ja. Eh, maar ik heb het eventjes opgezocht. En eh, nou, het klopt dus echt wel. Het was dus Ahoy. En die had, had Hessel dus, had, opgebeld. En had dus de directeur aan de lijn, Hans van Amerongen. En ja, die zei op een gegeven moment van... joh, denk je dat je... Heb je een grote familie, weet je wel? <laughs> denk je kaarten te kunnen verkopen? En nou, ja. ik, heb een, ik heb een café en dan weet je wat, dan heb je waarschijnlijk bekendheid of zo. Nou goed, eh, dat, eh, het gesprek is op een gegeven moment geëindigd. De telefoon is opgehangen. En die directeur die moest wel lachen eigenlijk, zeg maar, als het ware. Dus die loopt op een gegeven moment naar zijn uh, secretaresse toe. En die zegt van, nou, wat ik toch meemaken hè. En wel de gek van schelling die Ahoy wil huren. Waarop die secretaresse een uitschreeuwde Hessel. Hè? Dus weet je wel, dat was toch wel bekend. zelfs bij de, bij de secretaresse <laughs> van het Ahoy. En uiteindelijk want je vroeg al van, eh, was het eh, eh, uitverkocht? Nou, de afspraak werd gemaakt met Ahoy. alles was geregeld. En in 1991 ging het echt gebeuren. Het eerste concert was al snel uitverkocht. En er werd zelfs een tweede concert aan toegevoegd. Later is ook nog een live-registratie op dubbel video uitgebracht. En verder heeft hij ook nog een optreden in 92 gehad in Tialf in Heerenveen. En twee jaar later nog in Vredeburg in Utrecht in 1994. Oké. Dus ja, dat is toch wel mooi. Ja. Als je gewoon eh, een simpele jongen van eh, de Schelling... Eh, en dat je dat zo voor elkaar krijgt. Nou, ja, dat je, dat, je, je denkt van, ach, weet je wat, het lijkt me wel leuk. Ja. <laughs> ik wil optreden en ik doe het maar gelijk in Ahoy. Nou, jij, jij vergeleken met Bruce Springsteen, het. Ja. Kijk of jij gelijk hebt. jij hebt weer Bruce. In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars that light on a Saturday night. In the backseat, there was a gun. Words are passed, shotgun blast, trouble time. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your home. 16. En? Ja, nou ja. Nee. <laughs> nee, maar, ik, eh, maar het is op zich al knap dat Hessel dat voor elkaar heeft gekregen. Ja, ja, en later heeft hij dan ook nog eens een keertje in 2005... las ik hier, eh, dankzij Wikipedia dan, want ik heb het net even doorgelezen... Ja. heeft hij zelfs ook nog eh, gewoon met zijn dochter ook een optreden gehad in Tialaf... en ook uitverkocht. En dat geld is zelfs naar een goed doel gegaan. Ja, is hij, nou, is hij nu nog actief in de horeca? Of weet je niet? Eh, ja, ja, ik heb nog steeds het, eh, het café. Ja, ja, ja en dat is zomers natuurlijk eh, echt druk bezocht hoor. En kom je hmm. er bijna niet binnen. Hey, en en, geen muzikale ambities meer om het Ziggo af te huren of zo? Dat kan ook nog. Nou nee, hij heeft andere dingen die, die, die hij heeft. namelijk, het is begonnen met een café. Ja. Daarnaast is op een gegeven moment een, een, een erbij gekomen. Ja. Maar hij heeft ook later, weer, want dus hij had een groot gelap grond daaromheen heeft hij ook nog een, eh, een studio eh, gebouwd. Dus oh, een geluidsstudio. Dus eh, artiesten, weet je wel, oh, en al dat soort meer. Ja, dan is dat natuurlijk... het Korshout studio, dan moet, hij er ook wel warmpjes bij zitten. Ja, ja, ja. ja, en op de nou goed, moet je luisteren. Als je ziet wat, wat er dat, in, het, in de zomertijd, hoogseizoen... wat er aan, aan gasten binnenkomt allemaal. iedere avond gewoon. Zeven dagen in de week. Nou, er wordt omgezet natuurlijk. Dat, eh, nou, dan heb je op een gegeven moment wel een eh, aardige studio bij elkaar. Ge, Oh, nou, we hebben nog 2 minuten 45 seconden. Oh, dus, dus, dus eh, heb jij nog wat? nee, nee, ja, nee, dat vind ik zonde van dit nummer. Even kijken hoor, want dat is nummer nou, dan gaan we minuut.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 La la la la la la la. Ah, het is eigenlijk schrikkelijk oneerbiedig om eh, Simon en Garfunkel niet een volledig nummer te gunnen. Dus eh, na het nieuws, als jij het niet erg vindt, dan draai ik er nog een van ze, maar dan volledig. Uiteraard. Niet? Ja, Oké, nou luisteraars, tot straks. Wij nemen even een glaasje water, want we hebben dorst. Eh, Orno alleen bier, die sluit ik uit de pomp nu. Dus dat <laughs> Nee, dat moet dan niet liegen. <laughs> ik, weet niet, ik het niet eens wat je zegt, want ik heb geen koptelefoon.